8 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Steeds vaker worden producten in Nederland opnieuw gebruikt... concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving... in een eerste inventarisatie van het hergebruik. In de zogenoemde circulaire economie... worden zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt... en worden producten ontworpen die makkelijk te repareren zijn. In Nederland zijn volgens het planbureau nu 1500 innovatieve circulaire bedrijven. Daar werken 420.000 mensen. De vroegere advocaat van president Trump, Michael Cohen... gaat voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden getuigen tegen de president. De hoorzitting volgende maand wordt gezien als een aanval van de Democraten op Trump... waarbij belangenverstrengeling en banden met Rusland speerpunten vormen. In december werd Cohen veroordeeld tot drie jaar cel... wegens het overtreden van regels voor de campagnefinanciering. Trump noemde hem eerder een leugenaar en zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de getuigenis. Oud-staatssecretaris Job Cohen is de voorzitter van de commissie die onderzoekt hoe de Nederlandse spoorwegen een vergoeding kunnen betalen aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet. Onderzocht wordt hoeveel mensen aanspraak kunnen maken op zo'n vergoeding. Het gaat dan om mensen die in de oorlog door de NS zijn vervoerd of hun nabestaanden, zei Cohen in Nieuwsuur. Het is Kiki Bertens niet gelukt om de finale te bereiken van het toernooi van Sydney. In de halve finale verloor ze in drie sets van de Australische Ashley Barty. Maandag begint het eerste Grand Slam toernooi van het jaar, de Australian Open. In de eerste ronde moeten als negende geplaatste Bertens het dan opnemen... tegen de Amerikaanse Alison Risky, de nummer 48 van de wereldranglijst. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Pas vanavond wordt het grotendeels droog. Het wordt een graad of 7 vanmiddag. Het weekend verloopt zacht en wisselvallig. En vooral zondag kan het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Durgerdam, 3 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. De vertraging nog zo'n 20 minuten. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam... bij Krommenie West 3 kilometer.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 En dat is eh, de eerste zondag in 2019. En volgens een hele goede traditie zijn dan alle presentatoren van het jazzteam aanwezig. En dat is ook vandaag weer gelukt. Maar we zitten dringend verlegen om eh, uitbreiding van het jazzteam. En daar gaan we deze uitzending zeker nader op in. Hartelijk welkom aan Jeroen van Sluisdam en Peter loopt ook net binnen, dus eh, we gaan er met z'n drieën tegenaan. We hebben mooie muziek uitgezocht en dat belooft veel. Dus ik zou zeggen, geniet van. Wij genieten er in ieder geval eh, zeker van. En we begonnen met de klanken van Lou Donaldson. En ja, een nummertje van Horace Silver, Sweet Juice. Nou, ik weet niet wat jullie in de kerstperiode gedronken hebben... maar Sweet Juice zal het zeker wel geweest zijn. En eh, Art Blakey zit trouwens op de drums op dit nummer. Dus dat is mooie muziek om mee te starten. En dan heb ik meteen nog een ander nummertje klaarstaan waar ik een fan van ben. En dat is een, een, een, groepje mensen die maken muziek in de stijl van Manhattan Transfer. Alleen het verschil is dat zij er eerder waren. En zij heten, eens even kijken, Lambert Hendricks en Ross. Annie Ross heet dit zangeres. Het is een mooi nummertje, heel bekend nummer. Monin. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spent 20 my grief, alone with my grief. Lord, I pray, really, truly pray, somebody will come and make me believe. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try to find some relief, find some relief. hartelijk welkom aan mijn eh, presentatoren op deze fraaie zondagochtend. Eh, ik weet niet of zij nog goede voornemens hebben, dus ik ben benieuwd wat ze te melden hebben. Jeroen. Eh, ja, natuurlijk hebben we voornemens. Dat is vooral veel plezier hebben, ehm, gezond eten, gezond leven en veel lekkere muziek luisteren en draaien. En Peter, hoe staat het bij jou? ik, <laughs> ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. En ik ga ik heb mij voorgenomen om ten aanzien van dit jazzprogramma... het komende jaar nog meer aandacht te besteden aan eh, jazzmuziek... vertolkt door Nederlandse muzikanten. Nederlandse muzikanten, nou. Zo is het. En eh, als goed voorbeeld heb ik vandaag daarvoor helemaal niets meegenomen. Ja, nauwelijks. Maar... Eh, er is nog genoeg ruimte in de loop van het jaar. Oké, okay, nou. nou, we zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. Dus maar misschien heeft eh, Jeroen heeft wel iets meegenomen. Jeroen, wat zou jij er nu in willen gooien? Ja, ik ben eh, door de uitzendingen van afgelopen jaar gegaan. En eh, eigenlijk mijn, ja, de beste nummers die ik tegenkwam heb ik meegenomen. En de eerste die ik daarvan wil draaien is Dave Douglas. Ik heb dit jaar veel nieuwe artiesten gevonden. En daarvan is hij er één van. Hij is een Amerikaanse trompetist heeft eh, met vele anderen samengewerkt, waaronder Horace Silver. En hij heeft bijvoorbeeld met John Zorn meegespeeld eh, in zijn groep Masada. Inmiddels ehm, is hij zijn eigen platenlabel begonnen, Greenleaf Music. En daar maakt hij natuurlijk zijn eigen muziek op. En hij is bijvoorbeeld ook de directeur geworden en oprichter van een festival in New York, de Festival of New Trumpet Music. En het nummer wat ik wil gaan draaien, dat heet eh, Just Say This. Dave Douglas. David Douglas met Just Say This. Volgende nummer is, uh, Peter. Ja, en Peter gaat iets draaien van eh, meneer Art Pepper. Geboren 25, overleden 82. Een Amerikaanse jazz altsaxofonist en klarinetist... die zijn eh, roots heeft gevonden in orkesten... waar hij samen met Benny Carter en Stan Kenton speelde... En in de jaren 50 werd hij een van de toonaangevende muzikanten... van de West Coast Jazz. Samen met Chad Baker, Jerry Mulligan en Shelly Shelley Mann. Maar wat schrijven de kenners over hem? Hij paste niet in één categorie. Hij hoorde niet tot de L.A. Cool, de blanke Bob, de jaren 50 of de jaren 80. Hij was een bezield muzikus met een altsax en een ritmesectie die hem nooit helemaal bevredigde. We gaan het horen in een eh, opname uit 57. Art Pepper en The Rhythm Section. Paul Chambers op bass en Philly Joe Jones op drums. You'd be so nice to come home to. Pepper. En eh, ja, die man die gebruikte nogal eh, een heroïne. En die heeft regelmatig in de gevangenis gezeten. En ik was het programma begonnen met eh, een nummer van Lambert, Hendricks en Ross. En die Annie Ross was ook een dame, een wilde dame... die in de tijd dat ze bij dit trio speelde en zong... ook eigenlijk behoorlijk van slag raakte... en behoorlijk van het witte spul ging genieten. Dat was zo erg dat ze op een gegeven moment ook toch uitgegooid is uit die band... En toen hebben ze een andere zangeres erbij betrokken. En die heette Beven. En eh, van Lambert, Hendricks en Beven doe ik daar ook een nummertje. Van een eh, cd'tje, LP moet ik zeggen. At Newport 1963. One Clock Jump. One O'Clock Jump. Thank you very much, ladies and gentlemen. Here's one that really needs no introduction. So we ain't gonna give it now. Nine o'clock. A party may start slumping, you know. To keep a party hard, to be smarty, let your feet get to bumping. Turn the music on and rattle the walls a little when the neighbors start complaining and remaining. You know the joint is jumping. Rhythm, people like a lot of rhythm. You know when they pat their feet, rhythm gets them alive and they're ready to groove and take it with them. That's a fact. So when you hear the collie start falling, I mean as long as music is singing and grooving. the night till the broad daylight. crash the gate with some friends. Hope the party never ends. What a party! Oh, what a party! Oh, what a party! What a party! I thought I'd creep in and take a peep in, but when I settled down and this saw the scene, then I knew I ought to leave it. Yeah, I'm here to stay. I had a ball and baby, then I ought to go for swinging. I do singing. What a party, oh what a party. I never saw so many people really jumping, especially after one o'clock. I mean, they had jumping up and down the whole block. What a ball, they really tell you all when you feel the slump. Play the one o'clock jump. All night long. So good attention steady. All this broken got me stoned to feet so dizzy. I get dizzy, hear me rootin' Bessie's bootin' all this falling got me calling. Went above the and started shortly after one o'clock. People heard and came a runnin'. everybody on the block. When they came, the door was open, never could have heard them knock. Get ready now, jump steady now, all steady now, don't quit now. You're slipping I'm slipping Get rolling now, keep blowing out. Hendrix Hendricks en Beaven deze keer. Eh, dat was uit de oude doos, maar we moeten ook wel eens wat uit de een nieuwere muziek laten horen. En toen liep ik tegen een cd'tje aan wat eh, gespeeld werd door uh, Baylor. De man en vrouw Baylor. De Baylor Project. En die cd was ook genomineerd voor een Grammy in 2018. Heeft hem niet gekregen, maar de muziek is eigenlijk wel de moeite waard. Ik ga eens kijken of ik hem toch gevonden heb hier in mijn rijtje even zoeken waar die staat. Nou, dat is wel heel triest. Ik zie hem niet zo gauw, dus... Moet ik toch iets anders kiezen. Dan kies ik voor eh, eh, Thomas Kwasthof, een eh, Duitse zanger. En ja, eigenlijk iemand die vooral bekend is uit de opera en de operette. Die, die heeft zich ook op de jazz gestort. En dat is een mooie baritonstem met een mooi nummer. Can We Be Friends? found the girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? again. Through with love, through with them. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I found a girl I could trust. What a bust. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? And why should I cry? Just sigh and wonder why. I should have seen the signal to stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? Hey, can't we be friends? Can't we be friends? Can we be? Can't we be? Can't we be friends? Ja, over die Thomas Questhoff moet ik toch nog wel iets vertellen. Uh, ja, die, die, daar was, is iets bijzonders mee. Eh, ten einde haar ochtendmisselijkheid eh, bestrijden... slikte zijn moeder talidomide tijdens de zwangerschap... met als gevolg dat Kwastofs lengte op 1,20 meter bleef steken. Dat is natuurlijk, eh, en dat zijn handen iets voorbij zijn schouders begonnen. Dus het was een bijzonder vormgegeven lichaam. En toen hij zich wilde aanmelden bij het conservatorium... leverde dat wel de nodige problemen op. Pianospelen ging niet zo goed. Dus hij heeft zich vervolgens op zang toegelegd. Nou, jullie hebben de resultaten gehoord. Is een stem die er mag zijn. Een goede bariton. Thomas Kwasthof. Ik denk dat hij ongeveer drie uh, jazz-cd's gemaakt heeft... naast alle klassieke nummers. Die, en zijn, de, het label waar hij op uitbrengt is ook wel grappig. Dat is de Duitse grammofoon. Dat is meestal bekend van de klassieke muziek natuurlijk. Maar goed, ik begreep dat Peter ook een muziekje klaargezet had... dus ik ben benieuwd wat Peter eh, graag wil eh, laten horen aan ons. Ja, dat is onze klassicus Ben Webster. Die heeft een hele tijd van zijn leven gewoond in Kopenhagen. Daar heeft hij nou ook in 1965 iets opgenomen. Meerdere dingen opgenomen met een nagenoeg volledige Deense eh, muzikantengroep. En wij gaan luisteren naar een, eh, een septet waarin hij soleert samen met een andere tenorsaxofonist. En je hoort onmiddellijk wanneer Ben aan de beurt is door zijn... Eh, beroemde lekkende mondstuk... want hij laat altijd veel lucht ontsnappen in zijn solo's. En dat stuk heet Brother John's Blues. was... Eh, wie, was dat ook weer, Peter? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Begon ze namelijk nou met Dexter? Ik dacht het wel. Inmiddels eh, heb ik dat nummertje gevonden... waar ik eigenlijk net wilde aankondigen... van eh, Jane en Marcus Baylor. een Grammy genomineerd. En die Marcus Baylor die kennen we natuurlijk wel... als drummer van de Yellow Jackets... Eh, dit cd'tje heeft niet die Grammy gekregen. Maar het is wel een mooie cd geworden. Ik dacht dat dit eh, in, uit 2017 was. Het heet The eh, Tell Me A Story. En het, komt, het wordt gespeeld door Jean de zangeres. En Marcus Baylor. De Baylor Project. Mooi nummertje. me now and then because you are my friend. Every single day is a memory found, so won't you take my hand? Come walk with me, and I'll tell you a story. Those sweeter days before you went away. Even though I knew you would always return, still my heart was afraid. cd geworden. Helaas geen Grammy gekregen, maar wel genomineerd geweest. Eh. Jeroen, wat had jij voor ons klaargezet? Eh, ja, ik heb Wolfgang Hafner meegenomen. Dat is een Duitse drummer en componist. Hij heeft met ontzettend veel artiesten al samengespeeld. Hij kan al op eh, zo'n 400 albums gehoord worden. En hij heeft ook muziek onder eigen label gemaakt. En ik heb een album meegenomen dat heet Kind of Spain. Het komt uit 2017. En ehm, het is een eh, warm en zoel jazzalbum. Het grappige is dat vooral eh, zeg maar dat dit, eh, dit album gemaakt wordt door Duitse en Zweedse muzikanten. Die zeg maar de Spaanse muziek en de Spaanse cultuur hier ja, ten, als thema hebben genomen. Gaat u luisteren naar het nummer ehm, dat heet El Vito van Wolfgang Hefner. Spaanse klanken met Wolfgang Hefner. Ja, en op deze gitaar sluit natuurlijk heel mooi aan... de Nederlandse gitarist Wim Overgouw. Hij is ooit begonnen in een, ehm, in een strijkorkest als violist... is daarna overgestapt op de gitaar... en trad onder andere samen met Nick Vollebrecht op... in clubs voor Amerikaanse militairen. Later ging hij optreden met Wessel Likken... en leidde ook zijn eigen groepen. Hij werd ook bekend als lid van het eh, Pim Jacobs trio... en als begeleider van Rita Reis... Maar hij maakte ook opnames met eh, buitenlandse artiesten... zoals Lee Konitz, Cannibal Adderley, Sam Jones en Jim Rainey. En voor zijn eerste soloalbum Don't Disturb... ontving Wim Overgouw in 1971 een Edison. Later werd hij ook docent aan het Hilversumse Conservatorium... waar hij onder andere Jesse van Roeler... Martijn van Itterson en Maarten van de Grinde tot zijn studenten mocht rekenen. Ik heb een eh, nummer meegenomen dat heet ehm, Manja, die de Carnival van Wim Overgouw. En we gaan dit eerste uur ZFM Jazz afsluiten, luisteraars... met een eh, opname van een sessie waar alleen de grote jongens aan deelnamen. 12 januari 1956. We gaan luisteren naar Lester Jong, Roy Eldridge, Vic Dickinson... Teddy Wilson, Freddie Green, Gene Romay en Joe Jones... I didn't know what time it was.